12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal winning bij de Franse presidentsverkiezingen zegt Emmanuel Macron dat hij het Franse volk weer samen wil brengen. Hij erkent dat het land verdeeld is en dat mensen daarom extreem hebben gestemd. De sociaal-liberale Macron krijgt zoals het er nu naar uitziet iets meer dan 65% van de stemmen. De rechtspopulistische Marine Le Pen komt op net geen 35%. Le Pen heeft haar nederlaag meteen toegegeven. Ze feliciteerde Macron met zijn overwinning. Bij het Louvre in Parijs staan al duizenden mensen te feesten. Macron wil daar zijn overwinning vieren wanneer alle stemmen geteld zijn. De hoogste leider van terreurgroep Islamitische Staat in Afghanistan is gedood. Dat gebeurde bij een operatie van Afghaanse commando's, zegt de Afghaanse president. De IS-leider Hasib zou als hoogste leider verantwoordelijk zijn voor een reeks aanslagen. De laatste grote was in maart op een militair ziekenhuis. Daarbij vielen bijna 50 doden. De eventuele huldiging van Feyenoord volgende week komt niet in gevaar door de onrust in de Rotterdamse binnenstad na de nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior vanmiddag. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb had van tevoren gewaarschuwd dat de huldiging niet door zou gaan als supporters voor grote problemen zouden zorgen. Maar volgens Abu Taleb waren dit geen zware rellen. Het was na de 3-0 nederlaag enige tijd onrustig in de binnenstad. De ME heeft charges uitgevoerd nadat agenten waren bekogeld met flesjes en vuur er zijn 30 mensen opgepakt. De bekende Britse graffiti-kunstenaar Banksy heeft een kritische muurschildering gemaakt in de haven van Dover over de brexit. Op de muurschildering in de Engelse haven verwijdert een arbeider een van de sterren in de vlag van de Europese Unie. De cirkel van twaalf gouden sterren staat voor de harmonie tussen de volkeren van Europa. Het weer dan, het is overwegend bewolkt met soms wat motregen.